Citydijkers met het NOS Journaal. Extreem weer heeft vorig jaar een recordbedrag aan schade veroorzaakt. De verzekeraars keerden een bedrag van ruim 886 miljoen euro uit. De meeste schade ontstond tijdens de drie stormen in februari vorig jaar. Daarbij kwamen toen ook vier mensen om het leven. Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. De verzekeraars waarschuwen dat dat de samenleving steeds meer geld gaat kosten... Voorzorgsmaatregelen zouden de schade kunnen beperken. Het KNMI werkt ook aan een nieuw systeem om bewoners eerder te kunnen waarschuwen... in gebieden waar schade kan ontstaan. Ook bij de VVD-fractie zijn over onderwijsminister Wiersma signalen binnengekomen over zijn gedrag. Medewerkers vonden zijn gedrag toen hij nog Kamerlid was onaangenaam en kwetsend. In een bericht op sociale media schrijft Wiersma dat hij wel degelijk een hork is geweest en dat hem dat spijt. Vorige maand kwam naar buiten dat onderwijsminister Wiersma op zijn ministerie regelmatig door het lint ging. Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt. De minister kondigde vervolgens aan dat hij in gesprek zou gaan over zijn gedrag. De man die vrijdag op het spoor werd geduwd van station Belmer Arena in Amsterdam... zou kort daarvoor een minderjarige jongen hebben aangerand. Volgens het parool is aangifte gedaan. De, man zou hem ongevraagd, ongevraagd hebben gezoend. Een groep jongeren sprak de man daarop aan. Toen de man de jongen weer aanraakte ontstond er ruzie en viel de man op het spoor. De brand in een caravanstalling in Blijswijk is onder controle. De brandweer is inmiddels begonnen met nablussen. Afgelopen avond brak in de caravanstalling een grote brand uit. Alle ruim 300 caravans en campers in Blijswijk zijn allemaal verwoest. Het weer vannacht verspreidt over het land een aantal buien, soms ook met onweer.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 En of ik met hem mee wil gaan Ik wist niet deze naam Maar weet je wat hij it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go. de maar. Besteed ze mij haar beiden en hij zocht nog rust naar haar.